zo met het NOS-journaal. In Rotterdam is een buschauffeur voor de tweede keer mishandeld door dezelfde man. De man van in de 30 stapte vrijdag in de bus... en de chauffeur herkende hem van de mishandeling een maand eerder. Toen de chauffeur dat wilde doorgeven aan de centrale... sloeg de verdachte hem meerdere keren en ging er vandoor. Begin vorige maand deed de OV-pas van de man het niet. En toen de buschauffeur er iets van zei en hem verzocht uit te stappen... kreeg hij ook al een klap. De politie zoekt getuigen en heeft een foto verspreid. Na de mislukte onderhandelingen tussen de VS en Iran... heeft gastland Pakistan de twee landen opgeroepen... zich toch te houden aan het tijdelijke bestand. De Pakistanse minister van Buitenlandse Zaken zijn nog altijd te hopen... dat de landen hun positieve instelling behouden... om te komen tot een duurzame vrede en welvarendheid voor de hele regio en daarbuiten... De twee landen konden het onder meer niet eens worden... over de heropening van de straat van Hormuz en het Iraanse kernwapenprogramma. In een crematorium in het Brabantse Hezen heeft gisteravond brand gewoed. Het vuur ontstond bij de crematieoven en was snel onder controle, meldt Omroep Brabant. Er was op dat moment geen uitvaartceremonie bezig. Voor de deur van het pand is een verbrande handgreep van een kist gevonden. Wat de oorzaak van de brand in Hezen was, is nog onduidelijk. Mogelijk stond een deel van de kist nog buiten toen de oven werd ingeschakeld. In Londen zijn meer dan 500 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen het verbod op Palestine Action. Die pro-Palestijnse actiegroep is vorig jaar door de Britse regering op een terreurlijst gezet na vernielingen op een luchtmachtbasis. Een rechtbank heeft het verbod op de groep twee maanden geleden als onwettig bestempeld. Maar de regering ging in beroep, waardoor het verbod voorlopig van kracht blijft.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 Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator van dit programma. We begonnen het tweede uur met eh, de Big Band en wel de Big Band, de Rias Big Band onder leiding van Max Gregor. Een Polydor-opname uit 2004. En u heeft het ongetwijfeld herkend, het nummer Jumping at the Woodside. Het eerste uur begon ik met een solo-piano-stuk van John Lewis, opgenomen in Parijs. En nu heb ik voor me een album, een heel beroemd album moet ik zeggen... Eh, namelijk Fontessa van het Modern Jazz Quartet... onder leiding van John Lewis. Uiteraard hoort u eh, de kenners weten dat daarnaast Mil Jackson op vibrafoon... Percy Heath op bas en Connie Kay op drums. Het was weer zo'n iconisch album, in, uitgebracht in 1957... met eh, als eh, centerpiece het stuk Fontessa. Een jazzsuite die wel 15 minuten duurt. Die draai ik niet vanochtend. Misschien dat dat nog eens komt in een volgend programma. Normaal duren jazznummers uh, zeker uit die tijd eh, een minuut of vier, vijf. Uh, live opname tegenwoordig bij jazzconcerten hoor je ook wel nummers van 10 minuten. Maar dit, deze jazzsuite, duurt wel 15 minuten een hele beroemde. Maar van, die, van datzelfde album staat er eh, ook een nummer... en dat ga ik nu voor u draaien. Het Modern Jazz Quartet met Versailles. dat was het Modern Jazz Quartet met Versailles. Eh, naast Oscar Peterson en Gene Harris, waarvan ik een grote bewonderaar ben... is er nog een pianist waar ik graag naar luister. En dat is Monty Alexander. Inmiddels is hij in zijn, dag 81, 82... maar nog steeds actief in de jazz scene. Ik volg hem op eh, Facebook en dan zie ik altijd weer eh, dat hij in eh, diverse jazzclubs... zowel in Amerika, maar ook in de zomer in Europa optreedt. In 1977 heeft hij een keer een hele serie cd's opgenomen... in de NPS-studio in Wielingen in Duitsland. En een van die cd's was getiteld Kobe Limbo. En van dat album eh, ga ik dadelijk wat draaien. We luisteren naar Monty Alexander op piano, Ernest Ranglin op gitaar... Andy Simpkins op bas en Frank Gant op drums. Daarnaast nog Charles Campbell op conga's... en speciaal voor dit nummer Vincent Taylor op steel drums. Eh, op de toelichting op de cd staat... Eh, Vincent Taylor plays double tenor steel pens handcrafted by himself. Het is een... Eh, bekend nummer. En nu zie ik even dat mijn af... Ja. En daar zijn ze weer. Het was ineens verdwenen, maar nu heb ik het scherm weer voor me. Dat zie je ook bij de radio wel eens gebeuren... dat er ineens een zwart scherm is, dat had ik ook even. Maar gelukkig is alles weer terug. We luisteren dus naar Monty Alexander met Many Rivers to Cross. Alexander, Many Rivers to Cross... met ook een hoofdrol voor gitarist Ernest Ranglin. We gaan naar een eh, hele bekende, maar nog altijd fascinerend mooie song... namelijk Nina Simone van haar album Finest Hour, Work Song. breaking rocks out here on the chain gang. Breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang. Cause they done convicted me a crime. hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I need crime of being hungry and poor. I left the grocery store and breathing when they caught me robbing a store. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, but I still got so terribly far to go judge say five years on chain gang you gonna go. I heard the judge say five years labor. I heard my old man scream, Lordy, no. Hold it right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working. gonna see my sweet honey babe. I'm gonna break this chain off the run. I'm gonna lay down somewhere shady. Lord, I sure am hard in the sun. Hold it right there while I hit. Well, I reckon that ought to get it been bucking. Ja, en dit was weer eens een eh, andere uitvoering eh, van de worksong dan bijvoorbeeld eh, Jazz Messengers met Bobby Timmons. Oké, we gaan weer door. Er is, ik begon deze uitzending in het eerste uur met het nummer Come Sunday. En dit nummer is getiteld Sunday. Het komt van het album Ben Webster meet Oscar Peterson... met naast deze twee ben Webster natuurlijk op tenor. Ray Brown op bas en Ed Tickpen op drums. Luistert u naar Sunday. dat waren de klanken van Ben Webster en Oscar Peterson. We gaan door met wat vocaal. Stacy kent van haar album Collection It's the Lovely. The night is young, the skies are clear, and if you wanna go walking, dear, it's delightful, it's delicious, it's lovely. I understand the reason why you're sentimental, cause so am I. It's delightful, it's delicious, it's lovely. You can tell at a glance what a swell night this is for romance. You can hear dear Mother Nature murmuring low. Let yourself go, so please be sweet, my chickadee. And when you're smiling, please say to me, It's delightful, it's delicious, it's delectable, it's delirious, it's dilemma, it's the limit, it's lux, it's lovely. soon it's plain you won my heart and I lost my brain. It's delightful, it's delicious, it's lovely. Life seems so sweet that we decide it's in the bag to get unified. It's delightful, it's delicious, it's lovely. See the crowd in that church. See the proud parson Persian his perch, get the sweet tune of the organ sealing our doom. there goes the groom, boom. How they cheer and how they smile as we go galloping down the aisle. It's delightful, it's delicious, it's delectable, it's delirious, it's the dilemma, it's the limit, it's deluxe, it's lovely. Ja, dat was Stacey Kent. En uh, de andere solisten waren Jim Tomlinson op de Noor en uh, Colin Oxley op gitaar. We gaan door met... Uh, een beetje swingende jazz uit Frankrijk... namelijk Stefan Grappelli en Michel Pitrucciani. Van het album Flamingo gaan we draaien Sweet Georgia Brown. Roger Brown. En naast Michel Petrucciani op piano en Stefan Grappelli op viool... hoorde u de bas gespeeld door George Mraz en de drums. Dat zorgde Roy Haynes voor. Dan gaan we naar een andere bekende pianist, Tommy Flanagan. Met name bekend vanwege zijn jarenlange begeleidingsrol bij Ella Fitzgerald. Maar hier heb ik een opname van eh, het album Beyond the Bluebird. Opgenomen, heel grappig, in Studio 44 in Monster in Nederland, hier in 1990. En eh, Tommy Fleddinger horen we op piano, Kenny Burrell op gitaar. Wederom George Mars op bas, net zoals bij eh, Stefan Grappelli daarnet, En Louis Nash op drums gaat u luisteren naar het gelijknamige nummer van de albumtitel Beyond the Bluebird. The Bluebird, Tommy Flanagan with Kenny Burrell. ZFM Jazz. Ja, en dan heb ik eh, weer iets van Nederlandse bodem klaarstaan. Namelijk de zangeres Sunny Day. Ook beroemd van eh, haar werk samen met de Millers. Maar dit is een eh, opname die van veel later dateert, 2001. Waarbij Sunny Day begeleid wordt door Frits Landersbergen op vibrafoon... Rob Agerbeek op piano, Dolf Del Prado op bas en Ben Schreuder op drums. Van de cd Young at Heart gaan we luisteren naar Put 'em in the Box, Tie 'em with a Ribbon. can take the moon. Gather up the stars and the robins that sing merrily. Put him in a box, tie him with a ribbon, throw him in the deep blue sea. You can take the flowers down in Lover's Lane, and that sentimental poetry. Put him in a box, tie him with a ribbon, throw him in the deep blue sea. Not for me all that stuff. The dreams that ruin your sleep, not for me, had enough. Love is something you can keep. You can take the plans and the wedding bells and whoever sings, oh, promise me. Put them in a box, tie it with a ribbon, throw them in the deep blue sea. The dreams that ruin your sleep. Not for me, had enough. Love is something you can keep. And you can take the plans and the wedding bells and whoever says so. Promise me, put them in a box, tie it with a ribbon, throw them in the deep blue sea. Cause love and I, we don't agree. Ja, dat was de stem van Sunny Day. Met Put Him in the Box, Tie Him with a Ribbon. En u hoorde ook als soliste Frits Landensberg op vibrafoon... en Rob Agerbeek op piano. Dan gaan we weer terug naar Amerika en wel naar het Red Garland Trio. Red Garland, hier niet zo bekend, maar toch een heel begaafd jazzpianist en eh, ik heb in mijn collectie de Complete Studio Recordings... volume 1 to 5 van eh, Red Garland. En eh, dat is een heruitgave die in 2010 op de markt is gekomen. En op deze serie cd's wordt Red Garland begeleid door Paul Chambers op bas... en Art Taylors op drums. En van deze serie draai ik... het nummer What is this thing called love? dat was het Red Garland Trio. Dan gaan we nu luisteren ter voorbereiding... voor degenen die vanmiddag naar de krocht gaan... om naar trombonist Michel Tuinman te luisteren. Eh, twee iconen op de trombone, namelijk J.J. Johnson en K. Winding. Eh, van hun beroemde LP uit de jaren 50, JK ga ik de standaard draaien Birdie's Tune. dat waren J&K met Burns Tune. We gaan snel door, het loopt al tegen 12. Mel Tormé en Clio Lane. Brazil Baia. ever had. There'll come a time, now don't forget it. There'll come a time when you're gonna regret it. Someday when you grow lonely, your heart will break like mine, and you'll want me only after you've gone, after you've gone away. Ba-dum-ba-dum do do do do want me only after you've gone. After you've gone. Silly do do, silly do do, silly do do. Zo zijn we aan het einde gekomen. Nog één klein stukje komt eraan. Maar niet nadat ik u meedeel dat volgende week collega Jeroen van Sluisdam het programma verzorgt. En dat ik weer te beluisteren ben 31 mei. We gaan eruit met de Belgische gitarist Philippe Catherine.